De uittocht van kennis doordat wetenschappers in het buitenland gaan werken valt mee, beschrijft de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen in een rapport. Er vertrekken wel Nederlandse wetenschappers, maar er komen ook weer mensen uit het buitenland voor terug. Daardoor is er volgens de academie nu een evenwicht. Toch waarschuwt het instituut dat dat in de toekomst kan veranderen. Het budget voor onderzoek daalt en er zijn strengere regels voor het besteden van onderzoeksgeld. In Frankrijk begint vandaag een rechtszaak tegen een bende die voor honderden miljoenen euro's met emissierechten fraudeerde. De groep stond onder leiding van een 59-jarige oud-wiskundelerares. Een groot deel van het geld is nog steeds spoorloos. De bende sjoemelde met de ingewikkelde handel in emissierechten... die eind jaren 90 in het Kyoto-protocol was afgesproken. Ze konden lang hun gang gaan omdat er weinig controle op was. Ook was er bij de autoriteiten weinig kennis over emissierechten. Sinds 2008 verduisterde de bende 385 miljoen euro. Veel mensen lijkt het leuk om les te geven, maar willen toch geen leraar worden. Uit onderzoek onder zo'n 1400 mensen blijkt dat 40% van de werkenden er wel interesse in heeft. Ze zeggen dat ze graag kinderen willen helpen om het beste uit zichzelf te halen. Veel mensen willen dus best lesgeven, maar niet altijd fulltime en voor de rest van hun werkzame leven. Ook vinden ze de doorgroeimogelijkheden te beperkt. Op veel scholen is een tekort aan leraren, vooral in de technische vakken. In Frankrijk zijn twee Britse skiers om het leven gekomen toen ze in een afgrond gleden. De mannen van in de twintig vielen kort na elkaar enkele honderden meters naar beneden. Een vriend alarmeerde de hulpdiensten, maar die konden de mannen niet meer redden. Volgens de politie in Chamonix waren de drie off-piste aan het skiën op een plek die populair is bij wintersporters. De omstandigheden waren verraderlijk, de sneeuw was hard en ijzig.